een deur staat immer voor de open. Oost toch eens kom je weer terug. Een deur staat immer voor de open. Oost toch zoeks naar die geluk. Ik hoop dat ze toen nooit zult vergeten. De Joan en Tibi moeder toe. Een deur staat dich open. Het is de deur van alles hoes. Die spreuk, die hing vroeger bij ons op de gang. Ze is mij gebleven, mijn ganse leven lang. Ik heb het al ervaren, die dag en die nacht. Welkom te zien, ook al wordt niet gezag deur steht immer für dich open. Woest du auch eens, kom hier weer terug. Een deur steht immer für dich open. Woest du auch zoekst naar die geluk. Ik hoop dat du nooit zult vergeten. De Joan en Tibi moeder toe. En deur staat immer voor dich open. Het is de deur van oude hoes. Ik ken mich nog herinneren wie ik toen was jong deed. Ik ben gegangen, met de weg vond. Dat klein Aushuis war doch nun noch durchsteht. Ich blieb er ook hergekommen, zolang es het nog geht. Ik hoop dat stoe nooit zult vergeten. Des Joan en Tibi moeder toes. En deur staat immer voor dich open. Het is de deur van oude schoen.